Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Duitse politie heeft invallen gedaan in acht panden van Nederlandse huisbazen. Die zouden net over de grens bij Nijmegen zwaar vervallen en verwaarloosde woningen hebben verhuurd aan arbeidsmigranten. Twee Nederlanders worden ervan verdacht dat ze die panden voor veel te hoge prijzen aan vooral Roemeense werknemers hebben verhuurd. Volgens Duitsland hebben de Nederlanders misbruik gemaakt van de ontbrekende taalkennis van de arbeidskrachten. En een boete van bijna 400 euro voor een man die stond te liften op een van de rijbanen van de A1. Hij liep daar met zijn duim omhoog terwijl auto's om hem heen vol op de rem moesten of uit moesten wijken. Een motoragent heeft hem uiteindelijk naar de kant gehaald. De lifter zegt dat hij door zijn vriendin uit de auto is gezet na een ruzie. De agenten hebben de man vervolgens afgezet op het station. En het is officieel begonnen, het Eurovisie Songfestival. Deze keer is het grote evenement in Turijn in Italië. Zojuist is de openingsceremonie van start gegaan. Live from La Retta di Venaria, welcome to the opening ceremony of Eurovision Song Contest 2022. Tijdens dit officiële moment lopen de deelnemers over de rode loper en worden ze kort voorgesteld. De Nederlandse inzending S10 mag aankomende dinsdag tijdens de eerste halve finale haar nummer De Diepte zingen. En Ajax wordt vandaag geen kampioen in de eredivisie. Dat had gekund als de Amsterdammers zelf zouden winnen van AZ... en concurrent PSV straks zou verliezen van Feyenoord. Het ging al mis bij het eerste deel. Ajax kwam in Alkmaar niet verder dan 2-2. Ja, ik denk dat het aan PSV is nu om te kijken of ze het gaatje wat verder kunnen dichten... en de druk nu op Ajax echt een beetje kunnen opvoeren. Want ik had niet de indruk dat hij zich onder druk gezet voelde tot nu toe. Maar zometeen begint natuurlijk de wedstrijd Feyenoord tegen PSV. En daar is het woord en aan Feyenoord, maar vooral ook aan PSV. Want de Eindhovenaren kunnen het weer spannend maken bovenin de eredivisie. Als ze winnen in Rotterdam is het gat met de koploper nog maar twee punten. En het weer nog opnieuw een prima lentemiddag. In het binnenland zijn er af en toe wat stapelwolken, maar verder is er vooral veel zon bij 15 tot 20 graden.